12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Eindhoven is vanavond een man doodgestoken. Dat gebeurde voor een café aan de Woenselse Markt. De persoon die de politie belde zei dat het slachtoffer werd neergestoken... na een ruzie met één of twee mannen. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer op straat te reanimeren... maar dat mocht niet baten. De politie is nu op zoek naar een mogelijke dader. De Wit-Russische president Lukashenko dreigt de oppositieleiders in zijn land met strafrechtelijke vervolging. Ook riep hij veiligheidstroepen op om harder op te treden tegen demonstranten. Daar lijkt geen gehoor aan te zijn gegeven. De afgelopen dag gingen er wederom mensen de straat op, al was het minder massaal dan de afgelopen dagen. Volgens Lukashenko zijn de mensen moe en willen ze rust en vrede. De president haalde verder hard uit naar de EU... die volgens hem achter de opstand in het land zit. De EU besloot gisteren de uitslag van de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland niet te erkennen. In Finsterwolde in Groningen is gisteravond een minuut stilte gehouden voor de drie mannen die afgelopen vrijdag op zaterdagnacht bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. De bestuurder van de auto, een vrouw van 32, ligt nog in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. De auto vloog s'nachts uit de bocht, botste op een boom, belandde in de sloot en vloog in brand. En Bayern München staat in de finale van de Champions League. De Duitsers wonnen met 3-0 van Olympique Lyon... waar Memphis Depay de aanvoerder was. De finale van de Champions League is aanstaande zondag in Lissabon. Dan moet Bayern het opnemen tegen Paris Saint-Germain... dat voor het eerst in het bestaan van de club in de finale staat. Dankzij de zegen van Bayern München is Ajax volgend seizoen verzekerd van de groepsronde in de Champions League. AZ stroomt in de tweede voorrondes in. Het weer nog. Meer bewolking met vannacht af en toe een bui. Het koelt af tot een graad of 19.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 High heels with the car, dancing till we see the dark. Flashing lights deep down low, we are gonna make it blow. Drop it down, shake that ass, everybody make it clap. Party night with the click, I'm from Stavanger, bitch.